Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er niet op dat er een staakt het vuren van twee maanden komt in Gaza. Israël had een voorstel gedaan, maar Hamas gaat niet akkoord, zegt persbureau AP. Het plan had nog meer onderdelen. Verslaggever Sander van Hoorn neemt ze met je door. Wat we dan verder weten is dat er in ruil voor alle Israëlische gijzelaars... ook een aantal, een groot aantal zelfs, Palestijnse gevangenen vrijgelaten zou worden. Maar niet allemaal. En zou er meteen bij gezegd zijn dat Israël na die twee maanden eh, wel weer zou gaan doorvechten. Hamas zegt dat zij pas Israëlische gijzelaars vrij zullen laten... als dat land zich terugtrekt uit de Gazastrook. De gemeenteraad van Westland wil niet meewerken aan de spreidingswet. De Eerste Kamer stemt vandaag over die wet en we weten al dat er een meerderheid voor is. Met de wet kunnen asielzoekers beter over het land worden verdeeld... en gemeenten worden verplicht om opvang te regelen. Westland zou dan een plek voor 700 mensen moeten regelen... maar de gemeenteraad zegt dat ze zich niet laten opleggen. Autoliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Brussel. In een verlaten pakhuis is een verzameling gevonden van 16 Ferraris en 6 Porsches. Het zijn allemaal klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. Die waren van een rijke verzamelaar die ze heeft laten staan toen hij het land uitging. Volgens het AD zitten er een paar hele bijzondere wagens tussen. Ze worden binnenkort geveild. En bijzondere records in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Twee spelers maakten daar gisteravond meer dan 60 punten in één wedstrijd. De laatste keer dat twee dat op dezelfde avond voor elkaar kregen is meer dan 40 jaar geleden. Het was voor hen beiden ook een persoonlijk record. Joel Embiid maakte zelfs 70 punten. Embiid coast Het gebeurde ook nog eens op een bijzondere dag. Precies 18 jaar na het puntenrecord van basketballegende Kobe Bryant. Die maakte er toen 81. Het weer nog vanochtend droog en af en toe zon. Later trekt het meer dicht en vanmiddag en vanavond zijn er buien. Het wordt 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen naar de West en Knoop het Watergraafsmeer. 10 minuten vertraging. A9 Diemen Amstelveen is eh, de rijbaan dicht bij Amsterdam Zuidoost. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Verkeer moet via de vluchtstroken langs. De A9 Amstelveen richting Diemen is afgesloten tussen Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Belmermeer door technische problemen.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 of The police shut us down, down. Police shut us down, down. Po, po, shut us down. Don't stop, make it pop, in mij bent, even bij mij bent, voelt het me just to be her man But I'll wait right here till it's mine that's what you do.